spoedige start. Patrick Holtkamp met het nos journal Sylvana Simons gaat na zeven maanden weg bij DENK. Ze richt een eigen partij op, artikel 1, en doet met die partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Simons is kwaad over de manier waarop DENK reageerde op de bedreigingen die ze kreeg, zegt ze tegen de NOS. Volgens haar was de partij meer bezig met alle media-aandacht dan met haar welzijn. Ook vindt Simons dat Denk polariserend overkomt en dat ze minder speelruimte kreeg dan haar was beloofd. Denkleider Kuzu is niet door Simons op de hoogte gesteld van haar vertrek. De Bulgaarse grenspolitie heeft een Nederlandse terrorismeverdachte opgepakt. Het is een vrouw van 33 jaar, zeggen Bulgaarse media. Ze zou zich in Syrië hebben willen aansluiten bij IS. Nederland zou een Europees arrestatiebevel tegen de vrouw hebben uitgevaardigd. Het is niet bekend hoe ze precies is gereisd. De Nederlandse journalist Okke Ornstein is in Panama vrijgelaten. Afgelopen dinsdag kreeg hij gratie van president Varela. Ambassadeur Dirk Jansen twitterde rond middernacht een foto waarop te zien is dat Ornstein de gevangenis verlaat. De journalist schrijft over corruptie en had drie jaar cel kunnen krijgen. De geheime dienst in Marokko heeft de Duitse collega's tot twee keer toe gewaarschuwd dat de Tunesier Anis Amri bereid was een terroristische aanslag te plegen. Dat schrijft de Marokkaanse ambassade in Berlijn in een persbericht. Amri is de verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen afgelopen maandag twaalf mensen om het leven. Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen in Palestijns gebied. Dat staat in een resolutie van de VN-veiligheidsraad. Die resolutie kwam er doordat de VS zich onthield van stemming. In het verleden gebruikte Amerika vaak zijn veto om Israël te beschermen tegen VN-acties. Israël heeft gezegd dat het zich niet zal houden aan de resolutie. Het weer overdag afwisselend zon en wolken. Het blijft op veel plaatsen tot de avond droog en het wordt 8 graden. Met kerst, regen of motregen, maar het is dan wel zacht.